Gert Vlucht met het NOS-journaal. Het dodental in Mekka loopt verder op. Volgens de jongste berichten zijn er 717 doden. De doden vielen tijdens de jaarlijkse bedevaart de Hajj. De mensen kwamen om het leven door verdrukking toen ze op weg waren naar het stenigingsritueel van de duivel. Meer dan 800 mensen raakten gewond toen er paniek uitbrak. Het wordt het komend jaar drukker in de treinen. De NS haalt begin 2016 de MAT 64 treinen of apenkoppen uit de dienstregeling, omdat ze te oud zijn om nog te mogen rijden. Er zijn nieuwe treinen besteld, maar die worden pas eind 2016 geleverd. Voor de tussenliggende maanden worden oude dubbeldekkers opgelapt, maar dat zijn er niet genoeg om het wegvallen van de MAT 64 treinen op te vangen. De NS weet nog niet precies hoeveel zitplaatsen tijdelijk wegvallen. Dat komt doordat de oude treinen er geleidelijk uitgaan en de nieuwe in verschillende fasen op het spoor komen. Het aandeel BMW is op de Duitse beurs hard onderuit gegaan. Aanleiding is een artikel in Autobild. Daarin staat dat de uitstoot van de BMW X3 met dieselmotor in werkelijkheid veel hoger is dan testen uitwijzen. Het artikel levert geen bewijs dat BMW daadwerkelijk gesjoemeld heeft met de testen. Het bedrijf zegt in een reactie dat zijn auto's niet over de software beschikken waarmee de uitslagen kunnen worden gemanipuleerd. De Duitse autobranche heeft het moeilijk en dat bekend was geworden dat Volkswagen heeft gefraudeerd met emissiesoftware in dieselauto's. Het kabinet zet het hoge beroep tegen de rechtelijke uitspraak over CO2-uitstoot door. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer wilde dat het kabinet de uitspraak in de Urgenda-zaak direct bij de Hoge Raad zou aanvechten en het gerechtshof zou overslaan. Maar de bewindslieden Kamp en Mansveld zien daar niets in. Ze zeiden in de Kamer dat ze de feiten waarop de rechter de uitspraak in de zaak baseert in twijfel trekken. Daarom gaan ze in beroep. Het weer vanuit het westen buigen.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 In de Randstad viel op de A4 richting Amsterdam. Voor het knopen de Nieuwe Meer staat 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk op eh, de A10. Vanaf de A10 West naar de A10 Zuid staat tussen Slotermeer en de Rij 7 kilometer file. Twee rijstokken zijn dicht. De vertraging is daar een half uur. De andere kant op tussen de knooppunten Amstel en de Nieuwe Meer staat 4 kilometer file. En op eh, de A20 richting Gouda voor het Kleinpolderplein 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen.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 En voor degenen die via het internet zijn ingeschakeld... die hebben hem al zien lopen. Hans Wassenaar voor de volgende twee uur. Niet dit komende uur, maar van 4 tot 6... ZFM Muziek Boulevard live. Uh, wij gaan zo meteen beginnen met Manfred Mann. En daarna Steve Winwood. Nog veel plezier dit komende uur. There she was, just walking down the street singing. She looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Holding my hand just as natural as can be singing. nearly every single day singing. Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing. I mean, well, I'm hers. I'm hers. She's mine. I'm hers. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Dit kwam eh, van het album eh, Back in the High Life Again uit 1986. Steve Winwood met Higher Love. En Back in the High Life Again is ook een schitterend nummer. Gaan we vast binnenkort een keertje draaien. En we begonnen met Manfred Mann en Dua Diddy Diddy. En eh, Joost de Draaier die, toen die, die zei toen die plaat uitkwam... van als ze op de stijgers dit nummer gaan fluiten... dan wordt het sowieso een hit. En dat werd het dus ook. Ehm, goed, dat was het dus. Ehm, gaan we nu naar Clapton en daarna Carole King. Clapton hebben we al gehoord in Cream in het eerste uur. En we hebben een compositie gehoord van Goffin en King. Gezongen door eh, Dusty Springfield. Dat was Some of Your Lovin'. En Carol King komt nu zelf zingen. It Might As Well Rain Until September. Maar we beginnen met Eric Clapton van zijn album Pilgrim uit 1998. My Father's Eyes. The heat summer. Might dus wel, rain until September. Carol King met natuurlijk een eigen compositie. En daarvoor eh, Eric Clapton en My Father's Eyes van zijn album Pilgrim uit 98. Dan ga ik nu even een speciaal plaatje draaien voor een lieve vriendin... die vandaag een lastig onderzoek had. Een beetje gastroscopisch onderzoek. Ze moest een slang doorslikken. Lijkt me niet heerlijk. Eh, ze kreeg een roesje, gelukkig viel het dan daardoor een beetje mee. Maar het is al achter de rug... En ze kan rustig gaan luisteren naar een nummer geschreven door John Hyatt. Hij heeft het ook zelf gezongen, maar wij draaien het in de uitvoering van Joe Cocker voor Henny. Hier is Have a Little Faith in Me. When the road gets dark you can no longer see. Let my love throw a spark and have a little faith in me. And when the tears you cry. loving arms and driving, baby. And have a little faith in me. And have a little faith. man speaks so easily. Coming down from a whisper star to have a little faith in me. And when your back's against have a little faith Joe en Have a Little Faith in Me voor Henny. En eh, vanavond zien we elkaar weer in Eikenhoven. Jawel. In 1967 um, ehm, heeft Roy Orbison een LP opgenomen. Roy Orbison sings Don Gibson. Want hij was helemaal weg van de muziek van Don Gibson. En op die LP stond het nummer Too Soon Juno. It's too soon to know if I. van 1969 tot 1981 heeft deze Springwater, beter bekend onder zijn eigen naam als Phil Cordell, 22 singles opgenomen. En eh, als Springwater en als Dan de Banjo Man. En er is slechts één keer een hit uit de voorschijn gekomen en dat was deze, I Will Return. En die kwam uit 1972, eh, een top 100 hit uit dat jaar. Uit hetzelfde jaar is hier Colin Blunstone met I Don't Believe in Miracles. much more. Colin Blunstone. En die kennen we natuurlijk ook nog als zanger van de Zombies. Dit was een solo hit, I Don't Believe in Miracles. Zijn we alweer toe aan The Beatles. En vandaag is het de single Yellow Submarine. En als B-kantje Eleanor Rigby. Alhoewel, in die, in die periode kon je eigenlijk niet van B-kantje spreken. Allebei A-materiaal. Eh, de plaat werd uitgebracht op 5 eh, augustus 1966... samen met het album Revolver. En daar stonden die twee nummers ook op. Eh, Yellow Submarine was de enige single ooit waar Ringo eh, de vocalen voor zijn rekening nam. De lead vocals dan in ieder geval. En bij Eleanor Rigby was hij dan weer de enige die er helemaal niet bij was. Ehm, eh, Paul die zong de lead en John en George die zongen een beetje background vocals. Yellow Submarine en um, Eleanor Rigby. Hier zijn de Beatles. time. working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care?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 Eh, we gaan even slijpen. Dat deden we vroeger altijd, slijpen. Toen we nog jong waren, zo'n jaar of veertig geleden. Is het al zo lang? Ja, al zo lang geleden. Um, we gaan luisteren naar Champagne. En How About Us? Er zijn al mensen gesignaleerd die eh, aan het slijpen waren in de huiselijke omgeving. En die wilden graag dat de plaat nog een keer gedraaid werd. Maar we hebben er nog zes staan. En ik heb nog maar elf minuten, dus dat gaat niet lukken, helaas.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 Seeking someone shop to have their own opinion. Who did this and who did that? But as for me, I don't see how they can remember when they weren't where it was at. In het album New van Paul McCartney was dit het nummer Early Days.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 Dat zijn Hans en ik. Hans gaat zo meteen verder. Met eh, de komende twee uur met eh, de ZTV Muziek Boulevard live. En wij zijn er alweer uh, klaar mee voor deze keer. Volgende week, dat is alweer 1 oktober zeg. Hey, niet te geloven. Dan zijn we er weer gewoon. En we hopen voor u dat het een fijn weekend wordt. En misschien komen we elkaar zondag nog wel tegen in Zandvoort. Want dan heb je het uh, Shanti Festival.